Zo werden zijn ruiten ingegooid en is zijn deur met graffiti beklad. Volgens de club is het om gek van te worden. Ik denk dat we met, eh, met de overheid, eh, met, met de gemeente, met de KNVB en met de politie wel tot een oplossing moeten komen. Want dit kan niet zo doorgaan. En ik wil wel ook even heel duidelijk maken, dit is niet alleen een probleem voor Feyenoord. Want het gebeurt niet alleen in Rotterdam. Het gebeurt door heel Nederland. We zien dat het weer een, een toename heeft. Waar het mee te maken heeft, weet ik ook niet. Maar we moeten hier een oplossing voor vinden. Want dit is natuurlijk een situatie die niet lang houdbaar is. Feyenoord moet nu dus op zoek naar een nieuwe directeur. Voor de derde keer in vijf jaar tijd. Voor de kust van België zijn 24 vluchtelingen gered. Ze hadden zelf de hulpdiensten gebeld nadat ze al twee dagen met hun rubberboot op de Noordzee dobberden en geen eten en drinken meer hadden. Vijf mensen waren onderkoeld, zij zijn naar het ziekenhuis gebracht. Voor het eerst gaat de stekker eruit bij een energiebedrijf door de hoge gasprijzen. De vergunning van Welkom Energie is ingetrokken omdat het bedrijf door de hoge prijzen in de problemen kwam. De 90.000 klanten worden overgenomen door Eneco. Ze gaan wel meer betalen en ook krijgen ze al betaalde voorschotten niet terug. En mijn collega's van NOS Stories vroegen 6000 jongeren over hoe ze denken over hun billen. Ronde kont. Eh, Ronde kont. rond. Breed. Vrij groot. Maar niet dan eh, van, die, van die vetbillen. En dan een... Eh, dunne, dunne, dunne waist. Uit de enquête blijkt ook dat de helft van de meisjes onzeker is over hun billen. En één op de 10 jongens. Er zijn allerlei operaties mogelijk om billen ronder te maken. Bijvoorbeeld een Brazilian butt lift. Maar daar hebben artsen dan ook weer kritiek op.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 tussen Knopen de Hoek en Roelevarensveen een kwartier vertraging. A7 Zaanstad richting Hoorn voor Purmerend 5 minuten. De N201 Hoofddorp richting Uithoren voor de aansluiting met de N196 10 minuten vertraging. Tot zover de verkeersinformatie. Kijk uit, die doos! Verhuizen, dat is gewoon een hoop gedoe.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 Cry me a river. You can be so cruel, it's making me shiver. Feeling like a fool, see you on the west side. She's waiting there for you, now I got nothing. to three, it was all a dream, so you disappeared in the atmosphere.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 Got candy in my ears tonight, baby. You know I got candy in my ears. You know this boogie is for real. Oh, wind can know the to me when I'm asleep. She says you know that you can go much faster.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 De KNVB en demissionair minister van Justitie Grapperhaus beloven stevige maatregelen tegen misdragingen door voetbalfans. Dat is in reactie op het vertrek van Feyenoord-directeur Mark Koevermans. Hij en zijn gezin zijn verschillende keren bedreigd. En Oekraïne overtreedt de dopingregels op grote schaal, zegt het Wereld Antidopingagentschap WADA.